verlaten ons niet is de Hollands Er word je mee. We Nederland, een Nederland, en Nederland, hoezee, joh. Nederland, die heeft, die heeft de bal, die mooie bal van goud. Ik heb het benauwd. Nederland, die heeft de bal, die mooie bal van goud. Je eten staat koud, als Holland aan de bal is, is er niks meer aan te doen. water is koud. En Nederland die heeft de hand, die mooie bal van goud. De klok is van hout, we laten onze leeuw beslist niet in zijn hempie staan. We gaan er met z'n allen even stevig tegen, want dan gaat hij mee. en bruigom en rood. Voor een ander alles is er niks meer aan te doen. Alleen je Nederland, Nederland is weer kampioen. Kampioen, Die heeft de bal, die mooie bal van goud. Mijn zus is getrouwd. Nederland. voetballers je zingt, hebben het wel vergeten.